voor een zeldzame mega-aardbeving. Die waarschuwing blijft voorlopig van kracht... want er kan nog steeds een grotere aardbeving komen. Heb je pas een babyslaapzak bij de Zeeman gekocht? Nou, dan moet je even opletten. De winkel zegt dat kinderen erin kunnen stikken en roept op hem niet meer te gebruiken. Het gaat om slaapzakjes die tussen eind mei en begin juli zijn verkocht. Als je hem inlevert bij een Zeemanwinkel, dan krijg je je geld terug. Ja, en het einde van de Olympische Spelen komt dichterbij en veel sporten zijn al klaar, maar voor breaking begint het nu pas. Een sport die voor het eerst Olympisch is. En dus zocht verslaggever Lisa Arnold breakdancer Duco van UC Crew op in hun studio in Utrecht. Er worden hier allerlei spins gedaan en op handen gestaan en op hoofden gedraaid. Wauw. Dansers dansen ongeveer tussen de 40 en 50 seconden. Met uh, breakdance hebben we zes onderdelen waarop ze gaan jureren. Musicality, performance, personality, creativiteit, variety en techniek. Je ziet nu ook best wel vaak in wedstrijden bijvoorbeeld dat bepaalde dansers wel op een bepaalde manier gaan dansen door dit systeem. Bijvoorbeeld ze gaan elk onderdeel gaan ze gewoon afkruisen zeg maar. En dat is eigenlijk weer is dat zonde voor de sport? Het is niet zozeer zonde, want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen smaak. Dus als je dat leuk vindt om te doen, lekker blijven doen. Maar het heeft ook weer iets van... Misschien neemt dat ook weer een beetje de vrijheid weg van vrij zijn, zeg maar. Ja, dat je niet helemaal kan doen wat je wil. Ja, omdat je wel een bepaalde onderdelen vast moet zitten daaraan. En wat mij altijd opvalt, hè, de basis of het begin is altijd een beetje dat stappen, toch? Ja, ja mijn eerste les bestond uit eigenlijk footwork. En footwork is dus dansen op je hurken. En pas later kwam toprox, dat is wat u bedoelt, dat staan dansen. Ja. Dus later komt dat pas. Dus... Oh, dus eigenlijk ben ik al heel ver. Als, dat ik dat ook kan. ben je al heel ver. Dat ik dat kan. Ja, ja, ja. Ja, India Sarju probeert zich rond deze tijd te kwalificeren voor de finale, die later vanavond is.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 Er zouden 700 Russische raketten zijn vernietigd in een fabriek op zo'n 400 kilometer afstand van de Oekraïnse grens. In Parijs is een Egyptische worstelaar opgepakt. Mohammed El Sayed zou een vrouw in een café bij haar billen hebben gegrepen.